In Tripoli vormen aanhangers van kolonel Gaddafi een menselijk schild rond het militaire complex waar hun leider zou zitten. Bij de luchtaanvallen zijn vijf landen betrokken, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada en Italië. De operatie wordt Odyssey Dawn genoemd. De internationale gemeenschap besloot vanmiddag in Parijs tot militair ingrijpen. President Obama zegt dat niemand zo'n actie wil, maar dat Gaddafi de internationale gemeenschap geen keus heeft gelaten... Voor zover bekend zitten er nog twintig Nederlanders in Libië. Eerder deze week wilden ze niet weg en of het nu nog lukt is nog maar de vraag, zegt de Buitenlandse Zaken in Den Haag. Er is wel dagelijks contact met hen. Vanochtend zijn uit de Gazastrook meer dan 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Twee Israëliërs raakten gewond. Bij een Israëlische tegenaanval kwam een Hamas-functionaris om en raakten vier Palestijnen gewond. Het was de zwaarste raketaanval vanuit de Gazastrook in twee jaar. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft gezegd dat het zelf tien van de raketten heeft afgeschoten. In het oosten van India zijn door een brand in een vluchtelingenkamp meer dan 20 mensen omgekomen. Er zijn ook zo'n 100 gewonden. Het vuur ontstond in een keukentje en sloeg snel over op de gammele huisjes. In het kamp wonen mensen die zijn gevlucht voor etnisch geweld in India. Vrijwilligers hebben vandaag 6500 klussen gedaan in het kader van de actie Nederland Doet. Gisteren en vandaag waren daar in totaal 350.000 mensen mee bezig en dat was een record. Volgens het Oranje Fonds waren voor het eerst ook vrijwilligers actief op Bonaire. Daar waren 500 mensen in touw. Dan voetbal. In de Eredivisie vier wedstrijden gespeeld. VVV Venlo Willem 2 0-0. NAC Groningen 0-1. Heracles Heerenveen 4-2. En NEC De Graafschap 1-0.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 een uur lang live in de mix. DJ Perry is even tijdelijk op vakantie. Dus uh, ja, het verkeerde afspraken met de man gemaakt. En, eh, dus eh, ja, wie weet, volgende week of open Disco of DJ Perry. Maar is natuurlijk de moment suprême, het moment waar je op zit te wachten. De beste van dance en R&B in de mix. Onderweg de Backriders met Sunlight, de Armand van Helden remix. Maar is Anthony Lewis met Groovebox featuring Julia. Blacks met Libek remix. Dat nu hier op Serum Zand en natuurlijk op Dance for the Web. beste van dance en R&B op de zaterdagavond. Dit is CFM's Nightwalk voor de muziek van The eh, Backriders met Sunlight. De Armand van Helden remix. En daarvoor, daarvoor hoor je muziek van Anthony Lewis. Met uh, tezamen Julia Black met de Groovebox, de Libex remix. Het is even een beetje tijd voor R&B hier op de radio. Een plaatje wat eh, op de Antillen. De Nederlandse Caribbean, zoals het zo mooi genoemd wordt in Curaçao, zoals we dat zeggen. In Curaçao was het eh, twee weken geleden een hele grote hit. In Nederland hebben we andere plaatjes van hem eh, die op dit moment een grote hit zijn. Maar deze plaat gaat het ook echt zeker maken als het al in een vakantieland als Curaçao een grote hit is. Dat verwacht ik er binnenkort ook in Nederland. Chris Brown, tezamen met Benny Bernassi met Beautiful People. En ook nog onderweg P. Diddy, of tegenwoordig heet hij gewoon Diddy met Dirty Money. Dat doet hij samen met Skylar Grey, Coming Home. Maar eerst nu op de radio Chris Brown.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 Met eh, Coming Home en daarvoor Chris Brown featuring Benny Bernassi met Beautiful People. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. facts and more. facts and more. En CFM's Nightwalk. Showfacts. Wat voor leuke nieuwsfeitjes hebben we allemaal voor je. Mary Perry Hudson, beter bekend als de moeder van Katy Perry... heeft de pen ter hand genomen en haat gaat een boek schrijven. Niet haat, maar gaat een boek schrijven. Tiki autobiografisch verhaal wel. Het boek gaat over de invloed van de succesvolle carrière van haar dochter op haar eigen leven. Dat klinkt als een veelbelovend plan, aangezien de hele wereld hoopt dat er een hoop persoonlijke details, eh, details in staan in het verhaal. De uitgeverij zou in de rij gestaan met uh, buidels vol met flappen om het boek uit te mogen geven. Dus eh, ja, binnenkort in de winkel het levensverhaal van eh, Katy Perry. Het leek zo'n leuk stijl met z'n tweetjes, Justin Timberlake en Jessica Biel. Toch was de romans ineens over en uit en nu lijkt duidelijk te zijn waarom. Justin Timberlake keek iets te gretig in het rond. Uiteraard kwamen de woordvoerders van beide kampen aanzetten met teksten in het krant van... Eh, ze zullen vrienden blijven. Ze hebben het grootst mogelijke respect voor elkaar. Maar website radaronline.com wist te melden dat het eigenlijk gewoon old-fashioned oorlog was. Naar verluid was Justin, die zich inmiddels vooral bezighoudt met zijn acteercarrière... wel erg toeschietelijk richting zijn tegenspeelsters. Zo zou hij meerdere keren hebben geprobeerd om Mila Kunis het bed in te kletsen... en ging het bij Oliver Mann meteen de eerste keer al all the way. Justin denkt dat de breuk goed zal zijn omdat hij zich daardoor kan focussen op zijn andere activiteiten in het vrijgezellenbestaan. En het vrijgezellenbestaan kan gaan vieren natuurlijk. Al dus een anonieme bron aan eh, Radar Online. Je kunt het niet voorstellen hoe gauw de liefde tussen, eh, tussen de twee over was. Nee, nou ja, in die wereld... Eh, hè? Je gaat trouwen, je kent elkaar tijdens één filmopname. Je gaat trouwen en na een jaar is het van... <laughs> Hé hey, jongens, gaan we weer wat anders leuks opzoeken. Van je familie moet je het maar hebben. Aaron Burke, de broer van Alexander Burke... is betrapt op het dealen van koken in de straten van Londen. En dat kwam tabloid De Sun te weten... die een undercover-actie op touw zette. En daaruit bleek dat Aaron geld... aan grote woorden geen gebrek. Bij Aaron geld, grote woorden, geen gebrek. De 18-jarige zwart schaap van de familie Burke... verkondigt op straat dat hij zanger is in een boyband beroemde artiesten van coke voorziet... en dat hij die contacten te danken heeft aan zijn zus. Reden voor de verslaggevers van de Sun om eens een dealtje te gaan sluiten. Ik kan aan het beste spul raken, zoveel je maar wilt. Ik lever ook aan zijn Bellatrice, die, eh, die, via mijn, eh, die ik via mijn zus heb leren kennen. Verklaarde Aaron tijdens de deal. Anderhalve gram coke doet bij Aaron 65 pond. Dat is ongeveer omgerekend in Nederland zo'n... Uh, houdt op 75 euro. Alexander Burke claimt niks geweten te hebben van de hobby's van de broer. En dat wordt even bijpraten tijdens de eerstkomende verjaardag. Want ja, de dame is er natuurlijk niet zo blij mee. En slecht nieuws voor de fans van Fateless. Fateless gaat ermee stoppen. Dat heeft zanger Maxi Jazz woensdag eh, bekendgemaakt op zijn website. Na 15 jaar en 6 albums hebben we ons punt wel gemaakt, dacht ik zo. Het is tijd om dit boek te sluiten, schrijft hij. De zanger en rapper bedankt zijn fans meerdere malen in een afscheidsbrief. Vetlus is deze maand nog wel in Nederland te zien. En dat wel precies verstaan. 24 maart staan ze in het eh, Martini Plaza in Groningen. En een dag later in het klokgebouw in Eindhoven. De danssensatie was met name populair in de jaren 90. En de band scoorde onder andere mits, hits met uh, Insomnia, Salva Mea en een van de hele bekende God is a DJ. Dus helaas voor de fans. Ook Vedelus gaat bij pensioen. CFM van het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Ik weet niet of je hem wel eens gehoord hebt. Op Dance for the Fam heeft hij een eigen programma. Hij komt uit Engeland. Hij is eh, heel erg bekend uh, in Ibiza. En hij kent alle top-dj's over de hele wereld. We hebben het over Brian Cheatham. En zijn DJ-naam is En hij heeft samen met Marvin Gaye een plaatje gemaakt. Of eigenlijk heeft hij gewoon de muziek van Marvin Gaye geleed. Dit is een plaatje van Marvin Gaye met Sexual Healing. En de Cheech heeft daar een leuke, remix van gemaakt. Ik heb pas drie biertjes op, hè. Cheech en Marvin met Sexual Healing. Nu hier op je radio. time by winning. But you love to party. I mean, what's not to love? How do you... when you see how I party, man. It was epic. The run I was on made Sinatra, Flynn, Jagger, Richards, all of them just look like, you know, droopy-eyed, armless children. Charlie Sheen. or took drugs. Yes, when used such, a, such an AA stupid um, expression or term. I don't remember. I do not remember. A week ago, two weeks ago, two days ago, six weeks. I don't know. I don't know. It was a couple days before the suits rolled in and said, "Change it, change everything. We're shutting you down." Tell me about the last time you took drugs. The last time I took drugs, um, I probably took more than, than, than anybody could survive. You know. What are we um, talking about? How much? I don't know, man. I was banging seven gram rocks and finishing them because that's how I roll. I have one speed, I have one gear. Go. How so, do you survive that? Because I'm because I'm me. Because I'm me. I'm different. I just have a different constitution. I have a different brain. I have a different heart. I have a different, you know, I get tiger blood, man. Charlie Sheen. Charlie Sheen. Charlie Sheen. Charlie Sheen. Wat voor feestjes zijn er allemaal gaande vanavond? Nou, zoals altijd beginnen we even met Framebusters in de Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Frederik Abbas. Panty, Sexy Mr. S is on sex. Cassie is on percussion. En voor de rest, tot vijf uur duurt het allemaal. In de Escape in Amsterdam, Framebusters. Ook vanavond een grote feest, Het Candy, de party... Vanavond in de Heineken Musical. Duurt tot 7 uur in de ochtend. Live Head Candy House Orchestra. Peyton uit de USA. Tara McDonald's uit de UK. Miss Bunty is aanwezig. Die heeft de druk. Eerst eventjes naar de Escape en daarna gaat ze naar uh, Head Candy. Mac MC Hates, ook uit Nederland. International Head Candy DJ's, Head Candy Models Incorporated featuring Lovely Laura on Sax uit de UK. Wow. Andy Norman uit de UK, Steve Square uit Nederland. Plus Roog Special Head Candy Set, Head Candy Beauty Lounge en Head Candy Show Ballad. Dat vanavond allemaal in de Henneke Musical Head Candy. En vanavond in de Panama hebben we Saswan Swassan 020. Dat is in de Panama met de eh, Real El Canario, Irwan, Orlando, Grandmaster Easy, AK Easy. E-Sonic, Mitchell Supreme, Smash Parker, Mark S, The Freshman. En The Freshman is DJ Biba en eh, MC Greenay. En Kid Q. En live R&B tribute, Lloyd The Messiah. dan denk je van, eh, wie is dat? Nou, dat is de man achter uh, Arnhems Gewijs. Dat is weer zo'n R&B groepje. En vanavond in Paradiso, Club Pera invites chicks with skills, with Astro. Duurt allemaal tot 5 uur in eh, Paradiso. En eh, wat is de line-up? Estavet, dat is eh, Astro, Lin en Monica Electronica. Beza, W Dai. Miss Bunty, Susan Alt, Saxophone, VJ is Jonka. Performances waren Yuzim en CWS Dancers. En in de basement host het bij Meisjes Zonder Smaak. Tuni Polonia, Made in June en Oriol Pleasure. Nou, wordt een leuk feestje dus. Dat vanavond allemaal in Paradiso. En in de zand hebben we de Ultimate Full Moon Party. Nou, dan ga je meteen denken aan uh, een weerwolf, volle maan. Nou, leuk feestje. Een Ariel One, Full Moon Experience met Lucian Ford, Hartwell, Gregor Salto, Spider, Randy Katana, Jean, Peter Woods... Emile Rocher en hosted bij MC Boxy. En in Area 2 de Hol van de Mol met Santito, Enrico de Luca, Cor Feyneman, Ruben Vitalis en Energy. Dat vanavond in De Zand. En eh, wat dichter bij huis zit het vanavond Techno Scene. En dat is met in de kleine zaal Chris Baxter, Mike Drama en Ramos. En uh, en in eh, de, grote zaal, geen idee. Waarschijnlijk hebben ze alleen de kleine zaal vandaag afgehuurd. Dat duurt tot 4 uur in de ochtend. Techno scene in het patronaat in Haarlem. En in de Stalker hebben we vanavond Inside Out met uh, Heito en Tino Schuit en de Sound Balance en Iso Boar en Mark Boon. En in zaaltje 2 Elroy van der Leij. En iets verder van huis, die kreeg ik net toch even snel toegeschoven. Vanavond Latin Lovers en altijd leuke feestjes in de Waardse Tempel. En de Waardse Tempel zit dan in Herugewaard. Dan hebben we vanavond de eh, Roog, Gregor Salto, Lucian Ford, Chris Rocks, Jasper Klaas... Alex Cruz uit Zandvoort, Mitch Crown en Cherokee on Percussion. Dat vanavond in de Waardse Tempel in Herugewaard, Latin Lovers. En tot zover de parties voor vanavond.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 Samen met B.O.B. met Price Tag. Daarachteraan Rihanna met S.N.M. Come On. Terwijl SM met een zweepje natuurlijk. En als laatste deze fantastische plaat van uh, Diplo. samen met Chesto en Buster Rhymes met Come On. Catch Him By Surprise. CFM Zandvoort het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Het is tijd voor eh, de, Nightwalk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op een? Je gaat het nu allemaal horen. Nightwalk 10 op de Nightwalk Dan, wat staat er deze week op 1 en wat is er deze week nieuw binnengekomen? Je gaat het nu allemaal horen op nummer 10 deze week. Vorige week stond er nog wel 8 twee plaatsen gezakt voor Basto met Gregor's Team. Op nummer 9 nieuw binnengekomen deze week Avicili met... Uh, nee, Avicii met Street Dancer. Dat oude nummer uit de jaren 80 kroon geloof van, eh, wat was het? Rappers Delight hebben het ook nog een keer gemaakt. Op nummer 7 vinden we deze week... Uh, nee, op nummer 8 vinden we deze week Duck Sauce met Barbara Streisand. Op nummer 7 één plaatsje gezakt voor Rio met Like I Love You. Op nummer 6 van 5 David Guetta tezamen met Rihanna met Who's That Chick. Op nummer 5 één plaatsje gezakt voor DJ Chesto tezamen met Diplo en Buster Rise met Come On. En op nummer 4, Bruno Mars met Just The Way You Are. En deze week de hoogst nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Kan je vertellen, de plaat gaat al een tijdje mee, maar nu dan eindelijk breekt die door. Het is Ina met Sun Is Up. Deze week nieuw binnengekomen, nummer 3 in de Nightwalk 10. Op nummer 2 blijven staan deze week Milk and Sugar versus Via deals met Hey Na Na Na. En deze week op 1, nog steeds op 1. Weken is hij al op 1 en hij is er nog steeds niet af geweest. Martin Zalvaak tezamen met Drognet met Hello. En zoals je van ons gewend bent, iedere zaterdagavond in de Nightwalk, de nummer 1 in de Nightwalk 10, ga je helemaal horen. Hier is Martin Zalvaak tezamen met Drognet met Hello. Dat was de nummer 1 de Nightwalk 10 voor deze week. En al die weken daarvoor ook. Martin Salvage, tezamen met de Drognet met Hello. En zo kwam ook een eind aan het eerste deel van de Nightwalk. Zometeen een uur lang in de mix DJ Mauzo. Maar doet de tijd nog even lekkere muziek. Waaronder deze plaat van Ina met Sun is Up. En als er nog tijd over is... Uh, en JS met Deeper Love opnieuw uitgebracht. Dus we zeggen tot aan de andere kant van 12 uur.